Drie uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het overleg over de crisis in Oost-Oekraïne was constructief. Dat zeggen woordvoerders van president Poetin, de Franse president Hollande... en de Duitse bondskanselier Merkel. De drie spraken gisteren uren met elkaar in het Kremlin. Morgen is er telefonisch overleg... waar ook de Oekraïense president Poroshenko aan meedoet. De gesprekken gaan over het oplossen van de strijd in Oost-Oekraïne. Een drugslaboratorium dat in Den Bosch werd ontdekt... heeft mogelijk een tweede leven geëist. In een ziekenhuis in Tilburg overleed een man die het pand heeft bezocht... meldt het Brabants Dagblad. Vermoedelijk heeft hij chemische dampen ingeademd. In het huis waar het drugslab donderdag werd gevonden... werd de eerste dode gevonden. Boko Haram heeft zeker 4000 geharde strijders. Dat is de inschatting van Amerikaanse inlichtingendiensten... De afgelopen jaren pleegde de Nigeriaanse terreurgroep moordpartijen en ontvoeringen... met als doel een islamitische staat te stichten. De VS zegt dat Boko Haram geen gevaar vormt voor de zuidelijke olievelden van Nigeria. Vanaf morgen, zondag, mogen kippen voor het eerst in drie maanden weer naar buiten. Biologische kippen en kippen van vrije uitloopbedrijven moesten drie maanden binnen blijven vanwege de uitbraak van vogelgriep omdat er sinds eind november geen nieuwe besmettingen zijn geweest... wordt de ophokplicht morgen opgeheven. Deer Kuyt lijkt op weg terug naar Feyenoord, melden meerdere kranten. De 34-jarige Kuyt zou een contract aangeboden hebben gekregen voor één seizoen. Hij speelde sinds 2003 enkele seizoenen voor de club uit Rotterdam. Daarna ging Kuyt naar Liverpool om in 2012 over te stappen naar het Turkse Fenerbahce. Het weer, het vriest. Overdag trekken wolken over het land en kan er ook wat motregen vallen. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt vanmiddag 2 tot 6 graden. Dit Zandvoort, Zandvoort heeft het yes, yes, yes, yes, 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, nu de De nacht. Ja, ja, ja. Deel 3 is alweer aangebroken, jongens. We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis. Want Jesse McCartney gaat nu zingen. I don't want another pretty face I don't want just anyone to hold I don't want my love to go to taste. I want you and you're beautiful, so you're the one I wanna chase.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 Um, wat is er aan de hand? Wat gaan we doen? En dat mag jij gaan zeggen. Oh, als ik je microfoon aanzet dan natuurlijk. Wat wij gaan doen vandaag? Eh, nou, we gaan mijn vriendin bellen. Je vriendin bellen? zal morgen wel ruzie hebben, maar dat doe ik ervoor. hey, en eh, hoort hij niet al lang te slapen? Ja, die slaapt ook al lang. Dat is het mooiste ervan. Dus het is gewoon heel komisch dit. Ja, ze moet morgenochtend om 7 werken. Dus we zien 7 uur? Dus we zijn gewoon echt nu op dit moment de grootste flikkers van Nederland. Ja, we zijn de grootste flikkers van Zandvoort. Nou ja, dat heb ik altijd alles willen zijn. Nou, dat is mooi. Ik ook. We gaan eens even kijken. Uh-oh. Godsamme. Marcus heeft me net die telefoon uitgelegd, hè? Je moet het knopje indrukken. Ja, het knopje. Wacht, ik ga nu haar, nummer, op. Ik ga nu haar nummer invullen. We zijn echt de grootste flikkers van Zandvoort, hè, onthouden. Ja. Goed, oké, poging 2. <laughs> nou, wat is dit nou? ik, <coughs> moet ik jou leren telefoneren? Hoor? Ja, nee, maar... Cursus, snel cursus. ik val echt... Oh. Eh, eh. Oké. Okay. dit dan? Oké, let op. op. We, blijven op de radio dit mensen. We doen het schuifje dicht. We zetten het knopje uit. Ja. We hebben geen verbinding. U neemt de horen van de haak. U vult nu het nummer in. Uh-oh. Versta je niet? Ja, Nu luistert u of u wat hoort. Ah. Ja, hij gaat nu over. Hey, ik ga mezelf haten, jongens. Onthoud. Ja. Doen we deze schuif omhoog? Nou, godsamme. Volgens mij doe ik exact het... Nou ja, het... Oh. Wat aan dit? Ze moeten opnemen gewoon, echt. Hoe heet ze eigenlijk? Eline. Eline. Wat, wat wil je zeggen? Nee, ik ga er even bij oh. zitten. Uh-oh. nou, volgens mij is Eline in een remslaap terechtgekomen. Nou, we proberen het gewoon. Misschien neemt ze nog op. Ik hoop niet dat ik het nog een keer moet proberen, maar ik een beetje telefoon aan de gang. Dit is de Vodafone voicemail <laughs> van 0... Ja, anders laten we de hele nummer op de radio. <laughs> ja, ik, ik weet het niet, man. Gaan we het nog één keer proberen of heb je zoiets van... Nou, zullen we het gewoon doen? Het is wel leuk. Ja, nog één keer. Ik heb hem nog één keer. Weet je, vrouwen moeten altijd even twee keer gebeld worden. Ja, en anders doen we het later op de avond nog een keer. Misschien even weer zo'n eh, momentje dat, voelt, naar dat, dat, voelt hij zich ook meer gewaardeerd. Dat is een moment. Ja, ik heb er eh, gezegd niet boos worden, dus ja. <laughs> Wordt ze zeker. Nou, dat weet ik niet. Via app. Nou, toch pakken. Ik hoor nu helemaal niks. Ik ben echt, jongens, ik ga een keer een lesje nemen. Telefoneren. Wil je het nog een keer opnieuw proberen? Ja, maar volgens mij deed ik het goed. Wacht, nee. ik ga nu het nummer intikken. Super interessante radio ook echt. Ja, oké, okay, nou heb ik hem ingetikt. Dan ga ik luisteren. En nu gaat hij over. Wat voor spreetje heb jij op je handen? wat, is dit, joh? Krachtig, technisch. <laughs> De apparatuur wordt er bang. Hallo? Hallo. Hallo? Met wie, met wie spreek ik? Met Eline. Goedenavond, Eline. Ik zie hier iemand heel erg in de lach schieten. <laughs> ik zal me even voorstellen, ik ben Stefan. Ik zit bij het lokale radiostation ZFM. Oké. En ehm, ik heb hier iemand eh, zitten die heel erg veel van jou houdt. Ja. nou, dat klonk heel anders. Mag iets enthousiaster. <laughs> <laughs> ja. <laughs> zeg, even goedemorgen, schatje, tegen haar. Hé schat. Hey, schatje. Slaap je nog? Nee, ik ben het wakker. Oh. Eh, Slaap je nog? <laughs> ja, zo klinkt het wel. Beste vraag aller tijden dit blijf ik morgen horen, de hele dag door. Eh, maar als, stel jullie slapen bij elkaar en jullie worden s ochtends wakker. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Helemaal niks. Helemaal niks. <laughs> ik zal gewoon doorslapen. Schat, ik ga nog even een uurtje hoor. <laughs> maar Eline, lach je wel lekker te slapen? Oh ja hoor, zat hey, Voor het geval dat je niet weet, je bent wel op de radio nu. Oh, gezellig. <laughs> Hij je hebt wel nu zo'n hele zware radiostem. Oh, heel leuk. Nee, je, <laughs> zei dat, je zei dat je nooit door een microfoon wil praten, maar nu doe je het via je telefoon. Dus ja. Ja, maar ik had niet door, hè? Ja. En hoe lang zijn jullie al samen? Oh nee, moet dat ook nog? Ja, we gaan even het riedeltje af. Ja. Moet je het precies weten? Ik wil het exact weten. Precies? Precies. Ja? Op de nou. seconde. Oh, op de seconde. Ja, dat gaat een beetje ver. Ik zeven maanden, tien dagen. Oh, echt ook al serieus lang gewoon? Ja. Zijn we al een huisje aan het zoeken? Huisje? Eh. <laughs> hey, Eline, eh, wil je nog wat tegen hem zeggen? Ik hou van je liefje. Ah. Ook voor jou, schat. Ah! Ja, en hij zit wel net van... Ja, ik ga dit morgen van haar nog de hele avond horen... maar dit blijft hij de rest van zijn leven hier aanhoren. Ja. ja. <laughs> Eline, ehm, ga je luisteren of... Ik vermoed de tweede, ga je op uh, nee, ze moet slapen van me. Oh, <laughs> Fifty Shades of Grey. Ze moet slapen van me. Godverdomme. Ja, morgen weer werken. Ja, wat doe je, Eline? Op het eind. Vakken vullen. Vakken vullen. Zakken vullen, <laughs> toch? Zakken, vakken vullen, zakken vullen. Van, de, van, de, supermarkt. Goed. hey, Eline, wel trusten. Slaap lekker, schat. Tot morgen. Ja, dankjewel. En dan mag je even met je zwoele, ochtend, met je, met je zwoele ochtendstem zeggen... dat hier Kelvin Harris komt met Bounce. <laughs> Oké. Kelvin Harris en oh. Bounce. Oké, hier komt Kelvin Harris met Bounce. met Kelly's en Bounce. Heb je het een beetje goed gemaakt met haar? Of, ja, eh, ze kan niet meer slapen. Ze kan niet meer slapen. Ah, ja, er schijnt een heel leuk radioprogramma te zijn op dit ah, moment. Ja, kom even langs. Ja, kom langs. Super pijnlijk dit. Ah, als je wil langskomen, we zijn niet tot 8 uur. Het moet 7 uur beginnen. Ja. <laughs> Red je dat? Zo. Ja, maar dan kom je daarvoor. Hm. Goed, we gaan hier even een plaat over nadenken. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street with the still to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask Pass me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it. Take a second Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, be, be, one, yep, three SC and double OP, Ego double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So, so. so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47 now, nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we crypt to subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get low. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. In de Cola Disco, een van de eerste liedjes waar ik los op ging. Ging jij naar de cola disco? Ik ging naar de cola disco. Jong, jij was er vroeg bij of niet? Dat, heette, eh. dat heette fris, heette dat. En dat was inderdaad gewoon echt, daar leerde je dan voor het eerst schuren. Maar ah, dat heb ik wel eens gezien op... Eh, op je hebt mij zien schuren? Nee, nee, dat was... Eh, oh, je hebt zelf toch wel eens geschuurd? Via Vice zijn ze daar een keer geweest. En dan zag je echt gewoon allemaal 12 jaar ja. chicks gewoon met van die korte rocks. tegen ja. die jongens aan schuren. Ja zo vroeger was ik er nog niet bij hoor. Ik eh, weet nog dat, eh, toen waren we een jaar of dertien en toen waren we in zo'n club. En toen, toen, zei een eh, vriendin van mij, zei van, zo die neger die stopte gewoon zijn stijve banna in deze. <laughs> dat we echt zaten van, nou ja. Stijve banna? Weet je wat toevallig is? Ja, we hadden een rare over. weet, je wat Weet je wat toevallig is? Nou. Fris was vannacht ook. Is, is, echt? Is het, bestaat het nog steeds, joh? Ja, dat heet nu dan gewoon Fris. En ja? is ja, het heette toen ook al Fris. Zou ik weer nou, langs moeten gaan? Het is nu overal. Het is in Haarlem, de lichtfabriek. Eigenlijk en, is het eh, superleuk om daar voor ons programma gewoon een keer te gaan. Ja, dat was vanavond tot één uur gewoon. Ja, maar ja, we zitten hier. Ja, nou, tot eh, één uur, dat is ook gewoon mooi. Die feestjes... Oh, sorry, dat was de <laughs> energy. Eh, de energy, die kun je er meteen weer uit ook gewoon. Maar het is nu ook half, half vier alweer zo wat. Ja. Dus ja, dat, eh, die kinderen liggen alweer te slapen. Die hebben, ze hebben geschuurd en die ja, gaan weer naar bed Ja, <laughs> Die hebben even een blootje opgegeven in de, in, <laughs> eh, in, de, wc. het oh, het wordt weer ordinair. Het wordt weer, het is maar oh, vrees voor mijn kinderen later. <laughs> ja, maar is, dat is dus ook heel veel mensen die hebben dan een twijfels bij een dochter. Omdat op een gegeven moment wordt hij 15. En dan komen er allemaal jongens. En dan dat, dat je klein. Stel je voor dat je eigen kind. Dat het een meisje van 14, 15 wordt. En ik moet niet ja, denken dat, mijn kind, zeg maar, dan staat dus... Dat, eh, ja, ik zou, Als ik dat zo zie, jongen. Oh, ik, zou echt een vader die gewoon de shotgun naar die jongen toe gaat. <laughs> hey, eh, wat is dat? <laughs> mijn vriendin is ook 15 die we net hebben gebeld. Hè, is ze 15? Ja, dat verwacht je niet. Hoor. Hoe oud ben jij dan? Ja, wat denk je dan? 18? Nee, ja, bijna, nee, ik ben heel toevallig afgelopen woensdag jaar geweest. Ik ben nu 17 eh, geworden. Je bent 17 pas? Oh, ik had je ouder, ouders Ja, ik had je veel ouder nou, Dat zegt de politie ook altijd. Ze 21, 22 ja. mag je rijbewijs zien. Ja, zeg ik, ik ben pas 17. Op zich is het wel chill als je clubs binnen wil komen. Dat, eh, Clubs, ik ken bijna ook eigenaar. Maar dat doet er niet toe, we zijn nu op eh, ZFM. <laughs> Is het ZFM of ZFM? Ik zeg eigenlijk? ZFM. Ik zeg Ik weet het nooit. Het, allemaal, maakt niet uit, joh. Eén pot nog. oh, ja, ik gewoon nou, Ik moet wel eerlijk zeggen, het is nu even wat rustiger hier. Dat nou, had, ik, had ik even vind nodig. Ik ja, ook. vind ik ook wel lekker. Het was net, hadden we hier vijf Super gezellig natuurlijk. Maar op ja, gegeven... nu niet meer dan. We zijn nu met z'n vier. Ik dus ik ben, gezellig. Ik vind het nu gewoon heel even, even een beetje relaxed. we gaan nog even er eh, iemand aan toevoegen. Wat heeft die Annabel Egbers dat toch gauw ingesproken? Oh, joh, joh, joh. Daar, kan, ik echt van genieten. <laughs> Jij zit thuis, eh, je hebt die jingle, heb je kopietjes, zit je met je tissue. <laughs> Heb ik gewoon als mijn ringtoon ingesteld. <laughs> als, iemand, als je vriendin je belt, Esta vet. lekker. Dan ga ik rare vragen krijgen. Ga je van wie? Ja, als, als ik nog... Laat maar. Ga oh, verder, ga verder. We gaan even kijken. Fianne, dat is een klasgenoot van oh, Gaan we die serieus bellen? Ik ben er nu aan bellen. Oh, tering. Even kijken of zij wel luistert. Of niet jouw vriendin, hè? Nee, nee, was maar zo oh, feest. ik wou dat zeggen, dat mag niet Ken je het, het programma de mooiste, Het Mooiste Meisje van de Klas? Ja? Zij is dat van onze klas. Deze ook mee, of dat niet? Oh, nu ga je heel veel meisjes boos maken. Ja, sorry. Als ze luisteren. Nee, geen sorry. Ah, Yo. Wordt... Hallo. Yo. Hallo. Hallo. Hallo. Dit wel? Hallo? Sukkel. <laughs> Hi. Kunnen we ook iets inspreken? Nee, na de oh, toon. Oh, ja. oh wat ah, is dit? Nou? Is gewoon de voicemail? Dat was de voicemail. Hey, hey Fianne. Met Stefan. En Stijn. En Jonas. Dat is handig. Oh, je microfoon staat niet open. Ja, nu mag je. Dat is handig. Ja, we dachten we gaan even kijken of je luisterde, maar volgens mij is dat niet zo. Uh, mocht je dit horen, bel even terug. Je hebt tot 8 uur. Dan maak je kans op 10.000 euro, dus bel naar de studio. <laughs> ZFM En win met de zin! 023 57 ik heb, op nee, ik heb op bekje al gedrukt. Eh. Is hij nou opgeslagen? Ik zal het niet weten. Daar hebben we ook geen mededeling voor. Je ja, je hebt opgehangen. Wat is dit nou? Oh. Klaar ermee. Fianna nam niet op. We hebben gewoon nog <coughs> niemand uit onze klas aan de telefoon gehad. Nee, maar mij ik het wel altijd. Ja, ja, maar dat is je vriendin. Ja, maar dat maakt niks uit. als het mijn vriendin niet was, dat is ook opgenomen. Ja? Ja. Hij hey, maar Stefan, zei je net niet dat je altijd twee keer moest bellen? Ja, hey, dat lukte net ook, hè? Volgens mij heb je maar één keer gebeld als ik goed geteld heb. We kunnen ook zo even de voorzitter bellen, Rob Harms. <laughs> dat zal hij zo, daar zal hij niet blij mee zijn. Ja, dat maakt niks uit. Alles voor de radio, jongens. Ik wil Albert Jan ook nog even ergens bellen deze. Nou, dat ze, als je dat doet... Oh. we hey, hey, dan heb jij volgende week geen programma meer. Dat durf ik te heeft, hij, heeft al feedback gegeven voor de show? Hallo? Ja, weer de voicemail, typisch wijf. <laughs> hey, dit is allemaal live, hè, jongens. Pas op. Nee, ehm, Hij heeft, hij heeft geen feedback uh, nog Is dat goed of slecht? Dat weet ik. Ik kijk even de heer hier. Is het slecht als Albert Jan geen feedback op een nieuw programma geeft? Nou, weet je wat dat is? Nou. Niet zo blij mij. <laughs> Nou, nou, hij, heeft hij, hij vertelt alleen aan de bronnen van hem. En dat ben ik en Sander en de rest. En wat heeft hij over ons programma gezegd? Ja, dat is geheim. Flikkertje. <laughs> nee, hij vindt het top echt top. Hij heeft er geen andere woorden voor, zei hij tegen mij laatst. Hij vindt Kijk, maar ik mocht het niet tegen je zeggen. nee, dan, ja, dacht hij dat het programma weer in één keer blap. Ja, maar ik, <laughs> dat we kunnen relaxen en achterover kunnen leunen. Hij vindt het ook gewoon top dat je gewoon vandaag gewoon van 12 tot 8 zit. Ja, daar heeft hij het meeste respect voor. Van een hele 25 uur zending heeft hij voor jou. Omdat jij gewoon van 12 tot 8 gewoon even die hele... Jongens, jongens, kom maar, kom maar, kom maar. Nee, nu moet je niet doorgaan. Maar dan gaat hij zichzelf weer goed voelen. En dan, ga ik, en, dan ga ik, morgen uit en dan tong ik met drie meisjes.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 Bridget Mendler, ready or not. Hi. Sorry, dat, tot zover met Jeroen van Inkel Imitaties voor deze nacht. We gaan eens even het weerbericht. Jonas, take it away. Yes, yes. Vanochtend werd het bewolkt met mondregen. Eerst lokaal ijzel. In het zuiden eerst nog wat zon. Vanmiddag in het noorden droog. Temperatuur tussen de 3 en 8 graden vanmiddag. Morgen zondag. Opklaringen in de tweede middaghelft bewolkt en vanuit het noorden regen stevige, noordwestelijke, eh, stevige, stevige noordwestelijke wind en 5 tot 8 graden. Kijk eens aan. Dankjewel. Dat was hem. En dan nog je verkeersupdate. Het is op dit moment erg druk bij Madeleintje op de Wallen. Hier is Mark van... that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city.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 Ja, DJ Gaddis Falling in Love, dat, dat is voor mij heel toepasselijk. Ik heb ooit een keer op een feestje gedraaid. En ehm, toen heb ik Volumia en af, of nee, niet afscheid, die andere Hou Me Vast. Dat schuifelliedje, weet je wel. Dat heb ik aangezet en daar is een stelletje uitgekomen. Oh. Die net een half jaar uit elkaar is, maar ze zijn wel twee jaar samen geweest. Doe je goed? Op die avond. Ben je nou trots op jezelf? Ja, dat was, dat was echt zo'n... zo'n eh, ik, ben, ik ben voor die... Hoe heet die gast van Lotto Weekend Millionaires? Robert en Brink. Zo'n All You Need Is Love moment. Ja, ja, tuurlijk. Dat was gaaf, man. Oh, twee jaren relatie, dankzij mij. Wow. Omdat is, ik, is je dat zelf wel eens gelukt? Wel twee jaar een relatie. <laughs> nee, ik zit, mijn record is negen maanden. is oh, dat vind alsnog alsnog Dat heb ik je bijna ingehaald al. Ja, dat, ja, dat bedoel ik. Dat is niet zo moeilijk best even. Toen was ik, toen was ik veertien. en ik ben, al, ja, ik ben drie jaar ouder, dus ja. Ah. Ga er vandoor? Oh, Ivan gaat er vandoor. Oh, jij gaat er niet vandoor. Ik wou Ivo bedankt gaan zingen, maar dat hoeft dus niet. Ivo, bedankt. Wat ga je doen, Ivo? Ga je doen, Ivo? Uit de hond uit. Oh, de hond uit. Nog een keer? Jezus. Smoesjes, smoesjes. Hij moet gewoon even naar zijn vrouw toe. Dat kan gebeuren. Goed. Um... <laughs> Anders wordt hij ook boos. Ja, exact. We gaan even een stukje schaamteloze zelfpromotie doen. Stef en Stijn. Dat is een nieuwe eh, nieuw radioprogramma elke woensdagavond hier bij CFM. Ja, we, we, hebben nog de van dagen, hebben even mee onderhandeld. Maar ja, die wilden ons niet genoeg geld geven. Dus toen hebben ze Koen en Sander maar ingehuurd. Dus wij zijn hier elke woensdagavond te horen tussen 18 en 21... met een nieuw programma Stef en Stijn. Woehoe. Spannend. <laughs> dat was hem. Oh, dat... Oh, oh. Oké. <laughs> Sorry, ik zat even niet op te letten. Dag Stef en Stijn. Tot de volgende keer. Oh, dat, was een goede promotie. Goede promotie, vond ik ook. Lekker om kwart voor vier s'nachts. <laughs> gaan meteen nog eens even kijken of we een klasgenootje kunnen bereiken.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 Why does it feel so good to be bad hier bij ZFM. Ja hoor. David Guetta samen met um, Showtech. En daarvoor word je hier nog bij ZFM, de Nachtmarathon, Nielsen en Miss Montreal. Hoe, hoe, hoe. Ik krijg een eh, sms'je van mijn vader. <laughs> Die zegt het volgende. Let even op, godverdomme. Want die heb ik al zeker keer, vijf keer gehoord. Nou. Ah, godverdomme, luister dan ook niet zo eh, aandachtig. <laughs> Godverdomme. Ga slapen ga godverdomme na even keer slapen. <laughs> ja, hij moet je nog ophalen. ja, morgen liefst. Nee, mijn moeder, mijn moeder moet me ophalen. Oh, en dat maakt niet Mama kennende ligt die al helemaal eh, onder de pannen. Zullen die, die even bellen? <laughs> oh, dan krijg ik ruzie hier. dan, dan, mag je teruglopen. Ja dan mag je teruglopen. Dat is ver hoor, het Hoofddorp. Nou, ik doe het elke dag alleen met de bus. Maar dan ik net zeggen. Ik <laughs> ah, is ongeveer hetzelfde. Ja, de 140 of de 300? Ja, de 300. De, Marokkaanse De Marokkaanse De ben jij even blij dat het vier uur s'nachts is? En ja, iemand luistert ja, anders heb je problemen. Had je wat, had je problemen. Wat wat, wat je oh. <laughs> Goed, dat zover mijn laatste uitzending ook. Bob Sinclair <laughs> en QTB komt eraan. Ook Ben Howard, Keep Your Head Up. Voor de komende vier uur en Keigo hier. Motivatie voor mij dit hoor. Firestone. Short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. track is dit Keigo. Samen met Conrad Firestone. Wist je dat ik in mijn vorige leven MC ben geweest? Nee, dat kan niet. Dus, dus ik ga dat nu even proberen. Say eyo. Eyo. Say o Say e e e sound of freedom. Sound of freedom. Say sound of freedom. Sound of freedom. Now hear this. It comes that time when everyone life that you need a little relaxation, you know? Run it. Listen this, Julia. <laughs> Listen this. That's how it said. Not about Sinclair Trout, Gary Prime. But a man called kan ze de gehoorapparaat... Uh... Nou, <laughs> ja. maar dat niet, niet zo. De politie staat straks voor de deur Oh jee, ja, eh, dan hebben we zo'n probleem. <laughs> Nee, ja, dan bellen, de, geme de gemeente was hier vanmiddag nog, dus dan bellen we gewoon even die kant op. Nou, we bellen gewoon de voorzitter. Ja, precies. Ja, we bellen gewoon bij ja. Nou, gewoon <laughs> makkelijk. We laten haar dat gewoon maar weer oplossen zo zijn. Ja, we hebben weer gelijk een telefoongesprek, hé. Hey. The Sound of Freedom. Hier bij ZFM. Jongens, we gaan naar de helft toe. Met zometeen hits van Flowride en David Guetta. Club Can Handle Me. En ook die knaller van Avicii. Godverdomme. Sorry, waar heb ik daar zin in? The oh. Night komt eruit.